In Rotterdam zijn twee mensen aangehouden... voor het afsteken van zwaar vuurwerk. In België, in Brussel en Antwerpen sloeg de sfeer om. De politie zette daar een waterkanon in. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag kwamen supporters ook bijeen en bleef het grotendeels rustig. In Peru is vanwege de protesten voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. Mogelijk wordt ook een avondklok ingevoerd. Sinds de afzetting en arrestatie van president Castillo vorige week is het onrustig in Peru. Zijn aanhangers gaan de straat op om zijn vrijlating te eisen. Bij de protesten zijn tot nu toe zeker zeven mensen omgekomen. De demonstranten eisen het aftreden van Castillo's opvolger Boluarte en willen vervroegde verkiezingen. Boduarte heeft opgeroepen tot kalmte. Mexico was dit jaar opnieuw het dodelijkste land voor journalisten. Tot 1 december werden daar 11 journalisten gedood. Bijna een vijfde van het totaal aantal meldt Reporters Without Borders. Verder raakten 49 journalisten vermist en werden er 65 ontvoerd. Op dit moment zitten 533 journalisten in de cel vanwege hun werk... met China op de eerste plek. De Amerikaanse Federal Reserve heeft opnieuw de rente verhoogd, nu met een half procentpunt. De afgelopen vier keer was de stijging steeds driekwart procentpunt. De verhoging is dit keer wat lager omdat de inflatie over zijn piek heen lijkt te zijn. Morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank. Waarschijnlijk verhoogt ook die de rente. Het weer. Vannacht in het noorden en westen kans op regen en natte sneeuw. En daardoor kan het verraderlijk glad worden. Want aan zee wordt het min 2 graden en in het oosten kan het min 10 worden. Morgen vroeg in het noorden mogelijk nog wat winterse buien.